Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Nederlander is fors gekrompen. De krimp van 1,4 procent volgt op drie kwartalen van groei. Het kabinet spreekt van een tegenvaller. Wel houdt het onderliggende herstel van de economie aan, zegt het CBS. En daarom denkt minister Kamp dat er voor dit jaar nog steeds een kleine plus in zit. Almere heeft een nieuwe coalitie. Die bestaat uit D66, PvdA, VVD, Leefbaar Almere en het CDA. Daarmee doet de grootste partij, de PVV, niet mee. Naar aanleiding van de Marokkanen-uitspraken van PVV-leider Wilders... weigert de VVD in Almere om met de PVV in een college te gaan zitten. In Afghanistan komt een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaald. Dat is geen verrassing. Uit voorlopige uitslagen bleek al dat het die kant op ging. De strijd gaat tussen twee oud-ministers. De tweede ronde is over een maand. Defensie is op de vingers getikt door de nationale ombudsman. Volgens hem moest een militair met een stressstoornis veel te lang op een behandeling wachten. Hij vroeg in 2006 om hulp toen het erg slecht ging, maar werd pas in 2010 geholpen. Volgens de ombudsman had dit veel sneller gemoeten. Bij de anti-Chinese rellen in Vietnam zijn meer dan 20 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn etnische Chinezen. De actievoerders zijn woedend over de plaatsing van een Chinees boorplatform... in een deel van de zee waar ook Vietnam aanspraak op maakt. De Belastingdienst verwacht dat er door zwartspaarders zo'n 450 miljoen euro extra in de schatkist komt. 6000 zwartspaarders hebben sinds september 3 miljard euro aan illegaal vermogen gemeld. Ze kunnen tijdelijk hun buitenlandse vermogen aan de fiscus opgeven zonder een boete te betalen. Het weer, flinke periode met zon, maar in het noordoosten en oosten meer wolken. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen en in het weekend vrij zonnig en warmer. Dit, was... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A4 Hoogvliet-Vlaardingen... tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein, 4 kilometer. A13 Rotterdam-Den Haag bij de afrit Berkel en Roderijs, 2. Op de A20 daar is nog steeds een rijstrook dicht...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 Ja, de daverende donderdag, de hele dag live radio. Dat is leuk natuurlijk. We beginnen met CFM Lunch om 12 uur. Straks om 2 uur de Muziek Boulevard live. Met eh, Bart van der Meer en daarna Hans. En vanavond natuurlijk Alternative en en natuurlijk eh, App en Vloed live. Ja, ja. Hele dag lekker live radio. Gewoon lekker gezellig bij ZFM. Uw lokale omroep. Het beste station van Zandvoort en omstreken. ik ben niet zo verwaand om te zeggen van de wereld en omstreken. Ik bedoel het wel. <laughs> Tuurlijk als u deze tune hoort, dames en heren, dan weten eh, we natuurlijk weer dat het weer raak is. Dan gaan we weer proberen om uw lunch op te leuken vandaag met als, eh, als eh, ghost host, hoe heet zoiets? <laughs> Zing het anders. Ja. nou ja, in ieder geval vandaag met gastpresentatie Dolly. Uh, jawel, Dolly dames en heren. Goedemiddag. Dolly gaat het nieuws doen en nog meer leuke dingen. Is dat zo? Ja. Ja, nou gaan de mensen heel wat van me verwachten. Van zou, leuke dingen. Je, je, zou op de tafel gaan dansen voor de webcam. Nou, dat, eh, dat, eh, dat is jouw eh, adres, de orde vandaag. Als je mij op de tafel kan krijgen. Want dat lukt me wel hoor. Ja? Ja, dat is ook zo. Je draait altijd goede muziek, man. Ik zet gewoon uh, eventjes, hè? Nee, dat komt nog goed. Ja, dat vertrouw ik. Pak hier even een baard op, Jurkian en huppa. Hopsakee. Wel waarschuwen, hè, want dan kunnen de mensen kijken via, de, via het internet, hè? Ja, dat is zo. Nou, ja, oké. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Goed. Nou, eh, we hebben, ik heb weer een hoop eh, heerlijke muziek voor u klaarstaan, dames en heren. Lekkere muziek. Van, van alles wat. Oud en groen en rijp en eh, bejaard en weet ik het allemaal niet alle nationaliteiten. Oostenrijks, Engels, Nederlands, Iers. Nou, dat weet je nog meer, joh. <laughs> En het is 15 mei vandaag en het wordt mooi weer. Ja. Oh, wat lekker. Als je naar buiten kijkt, jongen, de zon schijnt. Ja, dan kun je vanavond weer in de zee zien zakken. Ja, lekker dan. Hoe het zie ook. Hoe het zie ook. Als je het water zakt, dan zie het, hè. En het was goed. Hé. Hey. Jij wel? Ja, ja, ja. maar jij hebt een muzikaal gehoord. Nee, maar als jij de zon... hoort hele andere dingen dan wij. Nee, maar als de zon oh, in de zee, zakt, dan sist hij. Oh? Ja, wat wil je? Die zon is bloedheet en het water is koud. Ijskoud. Dus koud. dat ja. gaat sissen. Oh, maar daarom hoor ik het. ik kom alleen maar zomers als het water ah. warm is. Komt ook stoom dan af. Dan die hij niet zo natuurlijk. Komt ook stoom af dan. Ja, dat hebben we ook nooit gezien. Nee, moet je toch eens opletten hoor. Nee, ik dacht dat het alleen maar uit mijn oren kwam af Ja, dat, dat is ook, daar komt constant stoom uit. Maar dat maakt niet uit. <laughs> Zullen we maar muziek gaan draaien? <laughs> <laughs> ik denk dat de mensen denken, waar hebben die nou, eh, <laughs> ik plak nu, eh, als u nu op de webcam kijkt... ik ga Dolly nu even een baardje aanplakken. en... Eh, oh. Even een jurkje, Jan. En dan gaat ze voor u zingen, dames en heren. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Kom maar met de microfoon. rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You. waiting if you're free. Eh, gezellig. Wat een mooie plaat blijft het toch. Hè? Dat die Dolly, die kan toch zingen, hè? die Dolly. Niet te geloven. Eh, dat heet eh, Rise Like a Phoenix. En dat was natuurlijk Conchita Wurst. Ik zag van de week een leuk op... Had ik me verteld? Nee. Ik had van de week zag ik een leuk fotootje. Uh, Conchita worst 1,49 per 100 gram. Ja, eh, en eh, we kregen net een telefoontje. Eh, ehm, maar ik denk dat het... De, dat, ja. We kregen een telefoontje over een, een loop. Maar we hebben het gecheckt hier. En hier doet hij het goed. Dus ja, <laughs> misschien Bart moet je je computer opnieuw opstarten. <laughs> <laughs> ja, staat gewoon in de computer opnieuw. Ja, dat doet hij het wel weer. Eh, we hebben het hier even gecheckt hoor. Dus, maar bedankt voor je tip in ieder geval. Dan weten we dat ook weer. Eh, mocht u iets weten, mocht u iets horen, laat het ons rustig weten. Hè, want dat vinden wij wel leuk als u wat ziet of wat hoort. En u denkt van, hé, hey, dat moet even eh, bekend worden. Dan kunt u dat gewoon aan ons doorgeven hoor. Op 023 573 1969 kunt u ons altijd bereiken. Ja, en eh, dan, eh, als het eh, leuk nieuws is, en of gewoon nieuws is, dan brengen we het ook gelijk. Goed, oké. Ehm, dat gezegd hebbende gaan we verder met de volgende plaat. Michael Jackson, Love Never Felt So Good. En dit keer niet de Justin Timberlake mix, maar de andere mix. Van het nieuwe album Extreme. Escape moet ik zeggen, sorry. Escape. Sorry hoor, foutje. Michael Jackson, Zing. so good. Nou, als ik heel eerlijk ben, eh, er staat op het album ehm, dus twee mixen van, eh, van dit nummer. En het ene is eh, gedaan, is, is een duet met Justin Timberlake. En die heeft hem geloof ik ook bewerkt en zo. Ehm, en dit is hem dus alleen Michael Jackson alleen. Ik vind deze beter. Mooier eigenlijk, als ik eerlijk ben. Uh, die andere zitten eh, een, bepaalde stukjes in. En dan denk ik, hé, hey, dat heb je van Life van, uh, van de Crusaders gejat en zo. En dat heb ik hier niet. ik vind, ja, oké, dat is mijn mening. Dus, maar dat mag u verder zelf bepalen natuurlijk. Als u het album Escape heeft van Michael Jackson. wat vorige week is uitgekomen dus met acht nieuwe nummers erop. En nog een stuk of negen bewerkingen van diezelfde nummers. Dan heb je de deluxe editie te pakken. En de standaard editie heeft gewoon acht nummers. En... Ehm, de familie is boos. Dat heb ik u gisteren geloof ik ook verteld. De familie is boos, want die hadden inspraak willen hebben... in eh, wat er op de cd terecht zou komen. Nou, dat is natuurlijk de grootste denkbare waanzin die er bestaat. Dat de familie gaat bepalen wat er op een cd komt. Hallo, goedemorgen. Dat doet de platenmaatschappij wel. En zo hoort het ook te zijn. Niet waar? Anders dan... Uh, moet je, moet je 95 mensen gaan afvragen van... ja, wat wil jij erop hebben? Vind jij dat wel goed? Vind jij dat wel... Nee, dat gaan we, gaan we niet doen. Oké, Michael Jackson dus. Ik, eh, ik vind dat er een aantal lekkere nummers op staan. En daar gaat het per slot van rekening om. Michael Jackson. Love never felt so good. Well, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't say die. You feel like laughing but you start to cry. how and I don't know why. Well, I don't have many and I don't have much. In fact, I don't have any, but I've got enough. Cause I know those eyes and I know that touch. I don't have many don't have much. But oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. For you. Well, I don't know where going. But I know we'll be lovers again. I see you someday before the end. Don't know where and I don't know when. But oh, darling, my heart's on fire. Oh darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. You know those love songs break your heart, heart. You know those love songs break your heart, heart. You know those love songs break your heart, heart. on for you. For you all. ik... denk, daar trap ik niet meer in hoor. Hij heeft dat, bij elke single heeft hij dat. Hè? Dan wil je hem afkondigen en dan zegt hij nog wat. Of zingt hij nog wat. Dat had hij met zijn eerste hit al. En hier doet hij het weer. De rotzak. Uh, Oké, <laughs> Passenger was dat. En het nummer dat heet eh, Hearts on Fire. En eh, Dolly kreeg, dat, mag dat mocht ik even vertellen. Dolly kwam net de studio binnen. ze zegt, nou, ze zegt, ik ben eraf hoor. Ik zeg, hoezo? Waar ben je nou weer vanaf? Nou, ze zegt, ik kreeg vanmorgen een brief van de belasting. Ik zeg, oh? Ja, ze zegt, de laatste aanmaning. Nou, dat is mooi. <laughs> Ja, ik denk dat is het Ja, dan ben je, er mij nooit meer nee, nee, dan ben je vanaf. <laughs> ja. Ja, zo gaat dat. Oké, okay, ja. um, hebben we het regio nieuws over ongeveer 7 minuten. En eh, tot die tijd eh, draaien we natuurlijk gewoon lekkere muziek op deze donderdag. Deze daverende donderdag. Eh, en als u toevallig een hele mooie eh, eh, MG door Zandvoort ziet rijden, dames en heren, een beetje bordeaux-roodkleurig, zou ik maar zeggen. Zo. Ja, ja, ja, toeter ja, hoor. Ja. Dan, ja, dan, dan zit Albert-Jan daarin. Ja, ja, ja, Zwaai dan even, als je hem ziet rijden. Zo, ja, Duimpje op. Ja, duimpje op. Zo, zo, zo, het is een hele mooie MG is het. Niet vergissen, hè? wel het duimpje, niet de middelvinger. Nee. <laughs> ja, dat kan niet. Oké, nou, zullen we maar weer verder gaan met muziek dan? Ja, gezellig. Dit zijn de Shoes de schoenen. Ja, Osaka. Osaka. Osaka Slippers. Ja. her velvet thighs. Love the way she sighs. Love her almond eyes. They will tell no lies. Love her sweet behind. It's always on my mind, Osaka. I always will I love her. niet zelfs. Maar één ding doet hij wel leuk. En dat is dat programma, een paar afleveringen van gezien. Eh, van uh, Derksen on the Road. Maandagavond op eh, RTL 7 geloof ik. kijk ik dan via uitvinding gemist. Hè? Dat, snap je natuurlijk wel. Ik heb altijd andere dingen te doen. Maar dat doet hij wel leuk. Hij, heeft, hij spoort daar gewoon toch wel legendes uit de Nederlandse popmuziek op. Uh, en en uh, daar duikt hij dan een beetje in. Dat vind ik wel erg leuk trouwens. Hij heeft dus eh, onder andere Jan de Hond gehad, van, vroeger van de Maskers. verder Spex Hildebrand natuurlijk uit Volendam. En hij had ook laatst een uitzending met Rudy Bennett, de oude man van de Motions. En, en de Shoes komen er volgens mij ook een keer in voor. En de Shoes, dat is een oude legendarische band uit de jaren 60. Hè. Kwamen uit Zoeterwoude, als ik het goed heb. En hadden grote hits met Na Na Na. En eh, nou, dit was ook een van hun grote hits. Dat heet Osaka, The Shoes. Uit Zoeterwoude. Jawel, dat u dat even weet. Huh? Zoeterwoude. Ja, The Shoes dus. En we gaan eh, lekker door. Haha, zo. We hebben de zin in. Ja. I don't believe it. Nee? Uh, uh, dit zijn Dr. Hook en The Medicine Show. Met een geweldig nummer. On the cover on the Rolling Stone. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we've never known. is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Wanna buy five copies for my mother? Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? That's a very good idea. I got a freaky old lady named a cocaine kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? Stone. Wanna groupies will do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Uh-huh. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna van, de eerste, van het eerste album van dit gezelschap. Later gingen ze een beetje meer... Ja, op de gladde tour vond ik het eigenlijk niet zo best meer. Toen, toen, was het ook gewoon alleen nog Dr. Hoek. Maar eh, dit was van het eerste album waar bijvoorbeeld ook uh, Sylvia's Mother op stond. Ook zo'n prachtig nummer. Eh, wat ik in de tijd grijs draaide omdat ik toen verliefd was op een Sylvia. En die wilde en die wilde niets van mij weten. Joh. Dat is ernstig ah. Ja, nou, hij is wel 50 jaar geleden bijna. Maar dat maakt niet uit. Uh, <laughs> Arme Ruud. Ja, erg, ja, doet nog ik heb pijn, Doet nog pijn, ja. Ja, ja, wel. Goed, uh, eh, Dr. Hoek en de Madison Show dus. En het heet eh, On the Cover of the Rolling Stone. En de Rolling Stone, dat is natuurlijk een toonaangevend Amerikaans muziekblad. Voor degene dat je niet denkt van ze wilden bij de, cover, bij de Rolling Stones op de cover. Nee, Rolling Stone is gewoon een heel een toonaangevend, nog steeds trouwens al jaren, eh, eh, muziekblad. Amerikaans the muziekblad. of the Rolling Stones, dat waren Dr. Hoek. We zitten nog even te wachten op het nieuws. Oh, de redactie is nog druk aan het typen. Zoveel dus, nieuws? Ja, dat is verschrikkelijk, jongen. Dat is niet te geloven. Eh, dus dat komt er zo aan, hè? dat u zich geen zorgen maakt van het komt niet. Ja, het komt echt wel. We zijn de Kinks. See my friend. de gebroertjes Davies. Ray, de leider en grote schrijver van het verhaal. Zijn broertje Dave zat er ook in. En nog twee andere mensen dit was een van hun hits uit eh, de jaren 60. En het leuke was dat... Eh, ja, ik, ik, ik, woon natuurlijk in Beverwijk. Toen de tijd was ik daar nog niet, was ik daar niet bij hoor. Maar de Kings hebben wel een keer in Beverwijk opgetreden toevallig. Ja. Oh, spannend. Ja, dat was in... Eh, ik geloof in 4 of 65 of zo. Toen speelden ze in Beverwijk. in, in, in een garage. In een garage? <laughs> Ja, gewoon. Wat vertel je me nou? garagepop. Garagepop. <laughs> ja, echt in een, in garage. Onvoorstelbaar. En er waren heel veel mensen bij. En dat is echt leuk. Dus eh, de Kings. En dat we dat heet See My Friends. Eh, het, nieuws komt er zo aan. U krijgt natuurlijk ook vandaag het recept. Maar eh, we, lopen iets vertraging op. Maar dat geeft allemaal niks, joh. Dat kan ons het schelen. We zijn zo flexibel. Het nieuws is onderweg, zie ik. Ja, tuurlijk is het onderweg. Ik had niet anders verwacht. Sing, the single, sing a simple song of freedom. Wat een titel. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air. Tell the people in everywhere. We the people here don't want war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just want to be someone known to you as me. And I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song of freedom singing like you never sung before. Let it fill the air, tell people everywhere. We, the people here, don't want war. Seven hundred million, are you listening? might fight among themselves and leave us be with those who want to sing. Come and sing a simple song of freedom. Simple Song of Freedom. Speaking one to one. Everybody, everybody's a song awake to in the morning when we ride, Zie ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Dolly. Goedemiddag dames en heren. Dan volgt hier het regionale nieuws van 15 mei 2014. Even een uh, Zandvoortse mededeling. Elke donderdag is er op het Raadhuisplein een biologische markt. Een leuke markt waar milieu- en mensvriendelijke waren te verkrijgen zijn. U bent van harte welkom van 10 tot 5 uur. De Nationale Vereniging De Zonnebloem zet zich in voor mensen... voor wie contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend is. Ruim 100.000 mensen genieten jaarlijks van dagactiviteiten... en ruim 8.000 mensen genieten van de aangepaste vakanties in binnen- en buitenland... en op het eigen zonnebloemschip. Om al deze activiteiten te kunnen organiseren is er veel geld nodig... en daarom vindt er jaarlijks een landelijke loterij plaats. Ook afdeling Zandvoort van de Zonnebloem zal de komende tijd proberen... om zoveel mogelijk loten te verkopen. Aanstaande zondag staan de medewerkers op de grote voorjaarsmarkt en een lot kost 2 euro. De hoofdprijs dit jaar is, houd u vast, 15.000 euro. Dus de moeite waard om een lotje aan te schaffen. Het nieuwe jeugdhonk van Zandvoort is afgelopen maandag officieel geopend. Het is gevestigd in dansclub Soho aan de Kosterstraat. De toegang is uitsluitend voor jongeren van 12 tot 18 jaar... en alcohol- en drugsgebruik is streng verboden. Het gaat voorlopig om een proefperiode van vier maanden... waarna een evaluatie zal plaatsvinden. Het jeugdhonk is geopend op maandag en woensdag van 6 tot 10 uur. Aanstaande zondag is er wederom een uitvoering van classic concerts in de protestantse kerk. Deze keer met een optreden van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede met een aantal solisten. Aanvang zoals gebruikelijk om drie uur smiddags en de entree is nog steeds 5 euro. In het Haarlems Dagblad lazen we dat de imkers in de Eimond... de gemeentebesturen hebben verzocht om te stoppen met het maaien van de bermen. Hun bijenvolken zitten te snakken naar bloemen... en die worden elke keer voortijdig platgemaaid. De Vereniging van Bijenhouders in Beverwijk heeft een brief gestuurd naar de vier Eimondgemeenten... want de intenties van de gemeente om braakliggende terreinen en bermen bijvriendelijk te beheren... worden in de praktijk niet nagekomen, signaleren de imkers. Vooral Beverwijk wordt met zijn neus op de feiten gedrukt... aangezien deze gemeente een bijvriendelijke petitie heeft getekend. Wethouder Jacqueline Doornbos, die het bij Vriendelijk trouwens in haar eigen PvdA-verkiezingsprogramma kan terugvinden, krijgt het vriendelijke verzoek om dit nu ook echt uit te voeren. Enige tijd geleden heeft u namens de gemeente Beverwijk een petitie getekend... waardoor de gemeente Beverwijk als een van de eerste gemeenten in Nederland... bijvriendelijk werd, brengen de imkers haar in herinnering. Ze willen erg graag met de gemeente om de tafel om mee te praten over bijvriendelijk groenbeheer. Want het maaiseizoen staat voor de deur en ze vrezen het ergste. En in sommige gevallen is het al te laat. En dat is geheel in tegenspraak met het bijvriendelijk beleid dat Beverwijk zegt voor te staan, merkt Van Hees op. Behalve uitstellen van maaien is het nodig om geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dat is funest voor de gezondheid van bijen, al dus de imkers. Ook burgers met tuinen worden opgeroepen om geen gif te gebruiken om de bijen te sparen. Verschillende planten laten groeien en vooral bloeien is ook belangrijk voor de bijenvolken. De 74-jarige voetganger uit Bentveld die dinsdag ernstig gewond raakte... is aangereden door een 84-jarige plaatsgenoot... die bij het linksafslaan de 74-jarige voetganger over het hoofd zag... met de aanrijding als gevolg. De exacte toedracht is echter nog niet helemaal duidelijk... en daarom is de politie op zoek naar getuigen... die een en ander willen en kunnen verduidelijken. Dit was dan het regionale nieuws voor vandaag. Het weer Vandaag wordt er met een zwakke tot matige noordelijke wind nog koele lucht aangevoerd... waarin de temperatuur oploopt naar 14 graden vlak aan zee... en naar een graad of 16 elders in de regio. Verder schijnt de zon flink en het blijft overal in de regio droog. Kortom, een fraaie lentedag. Vanavond en de komende nacht is het ook vrij helder... en bij een zwakke noordelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 6. Ook morgen schijnt de zon flink en blijft het droog. De wind waait zwak uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur is opnieuw wat hoger... en stijgt naar 16 graden aan zee... en 18 graden elders in de regio. Dit was dan het weerbericht voor vandaag. Geef Nederland Geef. Voor de kunstclub van je Al. Voor de piano van het koor van je zusje. Voor de restauratie van het carillon. Steun de cultuur in jouw buurt. Geef aan de Anja-actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Stort op rekening 5050 of sms cultuur naar 4333. En geef eenmalig 250 aan cultuur. Juist nu. Was het helemaal stil. Ja, vind je? <laughs> changing everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways, they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stop feeling to go away. Who's to say I can't do everything, well I can try and as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning. don't go away Jack Johnson was dat. En dat nummer dat heette Upside Down. Terug in de tijd weer. de Birds. Eight Miles High. Nederlands eh, bandje dat veel Bob Dylan werk eh, speelde. Maar ook zij eh, ontkwamen niet aan veel freaken zo het eind van de, van de 60 jaren. En daar was dit wel een, voorbeeld van. Volgens mij een compositie van onder andere Jim McGuinn, maar ook van, van David Crosby. En even kijken hoor, wat gebeurt er nu allemaal weer? Ik, ik, pff, er gebeurt van alles, maar er gebeurt ook van alles niet. Wat zeg, wat zeg je nou allemaal? Dat mijn bril over de tafel vloog. Vloog jouw bril over de tafel? Ja, zomaar spontaan. Zomaar spontaan? Ik kreeg ineens een bril met vleugeltjes. Een bril met vleugeltjes. Hoe krijg je het dan voor elkaar, zeg? Het is niet <laughs> ik wel, ik krijg het allemaal voor elkaar. Ja, die, Dolly, die krijgt anders voor elkaar. Het eh, gebeurt je gewoon. Ja, dat is vreselijk. Hè? Ja. Ja, het is echt vreselijk. Ja, echt. Ja, het is ontzettelijk. Wat gaan we eraan doen? Nou, ik weet het niet. Gaan hem vastbinden. Ja, ga die niet meer wegvliegen? Nee, dat, eh, dat is een ding wat zeker is. Had je nog muziek? Ja, ik heb nog wel muziek, maar eh, dat zeg ik, die computer heeft een beetje kuren. Dus eh, die wil niet... die wil niet... Ja, hè, daar komt dat wat. Oh, anders hadden we zelf moeten gaan zingen, zeggen Nee, dat doen we niet. Maar die computer heeft een beetje kuren. Ja, dat zal zijn tijd al wezen. Periode. Sigma. Hey, wat is een beetje zielig. Eh, nobody to love. Ja. Hij heeft niemand om lief te hebben. Dat is toch wel erg hoor. Had je hem nog steeds niet aangemeld voor die dating eh, show? Ja, ik heb ja maar ze moeten hem niet. Meen je dat nou? Nee, al die dating sites die weigeren hem. ah. hem niet. <laughs> nou, oké, okay, zeg maar dus. En dit eh, laatste voor het nieuws. Akda de Munnik en samen... 1 uur. Het eerste uur zit er alweer op. Het vliegt om als je, als je pret hebt. We hebben een pret hier. Och, och, och, U zou erbij moeten zijn. Ja, zo is dat. Het recept krijgt u trouwens om kwart voor twee, dames en heren. Het is een beetje chaotisch vandaag. Uh, beetje druk ook met allerlei dingen. Ah, dus, dat heb je eh, met live radio. Kwart voor twee dus het recept. Kwart over één de vrijwilligers. En, eh, ja, en wat er nog meer komt allemaal. Maar eerst even het NOS nieuws van 1 uur.